Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Degene die vastzit voor het mishandelen van FVD-leider Thierry Baudet gisteravond in Groningen is minderjarig. Tijdens een bijeenkomst in een café viel hij Baudet aan met een fles. Deze jongen was erbij en zag het gebeuren. Er werden bloemen uitgereikt. Ehm, er was een hele fijne sfeer, iedereen was dankbaar. Mensen stelden kritische vragen, kregen een duidelijk antwoord. Mensen voelden zich gehoord. En iemand besluit, besloot tijdens het bloemen uitreiken een bierflesje te pakken... en iemand, een eh, cherry dus, voor zijn kop te rammen. Dat is letterlijk wat is gebeurd, een aanslag. Baudet is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat, dat weten we niet. Medewerkers in de jeugdzorg krijgen er volgend jaar 9% meer loon bij. Dat staat in de nieuwe CAO. Ook zijn er afspraken gemaakt om de werkdruk te verminderen. En als daar niks van terecht komt, is er nog een zogenaamde rode knop... zegt economieverslaggever Nick Wouters. Als die maatregelen niet voldoende zijn, dan kun je online gaan. Op intranet kan ik me voorstellen dan van eh, de organisatie waar je werkt... waar je dan op een knop kan drukken en daarmee kunt aangeven... dat de limiet bereikt is. Ik vroeg ook nog, ja, verwacht je dan dat de werkgever met piepende banden eraan komt scheuren... om die medewerker te helpen? En dat verwachten ze eigenlijk wel. Ja, er zou vandaag eigenlijk gestaakt worden in de jeugdzorg, maar dat gaat nu niet door. Het is altijd weer even een struggle als je morgen na lange tijd weer in het stemhokje staat. Tussen alle namen jouw partij vinden en daarna dat gigantische stembiljet weer goed opvouwen. Voor de 1 miljoen mensen met een licht verstandelijke beperking is het nog wat spannender. En daarom krijgen ze via het project Stem Jij Ook uitleg over hoe het allemaal precies werkt. Nou, eerst ga ik eens uitleggen waar gaan we nou eigenlijk voor stemmen deze keer. En hoe werkt het nou dat kiezen? Nel, waarom ben je hierbij, bij deze workshop, die uitleg? Als ik in zo'n hokje sta, word ik helemaal nerveus en dan weet ik niet meer waar ik op moet stemmen. Ondertussen weet ik al wel ongeveer op wie ik ga stemmen. Ik volg de debatten, eh, ik kijk veel journaal. Ehm, ik kijk ook veel op eh, internet, ehm, Facebook, ehm, van alles. Via een powerpoint kregen de deelnemers te zien hoe je het stembiljet uitvouwt... en waar je hem vervolgens in mag gooien. De meeste stembureaus gaan morgenochtend open rond half acht. Het weer nog. De dag begint grijs met op sommige plekken wat mist of motregen. Daarna wordt het vaker droog en zijn er opklaringen met af en toe ook zon. Het wordt 7 tot 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het aantal files neemt nu snel af, maar toch is het hier en daar nog rijden. De A1 bijvoorbeeld, Amsterdam richting Amersfoort. Bij Naarden gebeurde een ongeluk, maar de weg is weer vrijgegeven. Hou nog wel rekening met 10 minuten vertraging vanaf knooppunt Muiderberg. Verder de A2 Den Bosch richting Amsterdam. Voor Maarsen nog 10 minuten langzaam rijden. Eerder was daar een auto in brand gevlogen. Nu is de weg ook weer helemaal vrij.